uur. ook Thijssen met het NOS-journaal. De Middellandse Zee zijn voor de kust van Libië mogelijk honderden doden gevallen bij het kapseizen van een boot met migranten. Volgens de BBC had de boot zeker 400 opvarenden uit onder meer het zuiden van Afrika, Syrië en Bangladesh. Voor het lot van de meesten wordt gevreesd. Volgens ooggetuigen hebben de hulpdiensten in Libië zeker 100 lichamen afgevoerd en zo'n 20 mensen gered. Sommige opvarenden zouden in een afgesloten ruimte hebben gezeten toen de boot omsloeg. De BBC meldt dat eerder op de dag ook al een kleinere boot was omgeslagen met zo'n 50 50 opvarenden. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. Op de Waddenzee is de KNRM druk bezig geweest met een zoektocht naar twee kitesurfers. Er was een melding gekomen dat de twee in problemen waren, maar achteraf bleek het loos alarm te zijn. De kitesurfers zouden uit Harlingen zijn vertrokken voor een tocht naar Vlieland. Andere watersporters melden dat het tweetal in problemen was. Na de melding rukten zes reddingboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht uit. Maar de kitesurfers bleken al lang voet aan wal te hebben gezet in Friesland. Ajax en AZ hebben zich allebei geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ajax speelde zijn returnwedstrijd in Tsjechië 0-0 gelijk tegen Jablonec. AZ won thuis met 2-0 van Astra uit Roemenië. Dat was in beide gevallen genoeg voor plaatsing. De loting voor de groepsfase van de Europa League volgt komende dag. De afgelopen dag werd al geloot voor de Champions League. Daarin is PSV ingedeeld in groep B... samen met Manchester United, CSK Moskou en Wolfsburg. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog en koelt het af naar zo'n 15 graden.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 Want dat ging allemaal niet zo hard. Maar ja, goed. We worden gevraagd hier van, waarom ben je nou zo uitgedost? nou ja, het past een beetje bij de nacht. En, en ja, de nacht van de, de, de nudisten zit er ook aan te komen. Ik heb geen idee wat ik aan moet trekken. You're knight in shining armor, and I love you. You have made Lady. Ja, ik heb een verzoekje binnengekregen. En dat is weer een, eh, een, een, nieuwe luisteraar, of luisteraars eigenlijk. Ik zet hem heel even stil, want ik vind het toch wel even leuk om te vertellen. Dat is namelijk, eh, ja, dat heet tegenwoordig anders, maar eerder heette het altijd het Kennemer Gasthuis in Haarlem. En daar, eh, daar zitten ze dus gezellig in de koffiekamer te luisteren naar ZFM Zandvoort met de Nacht van de Reggae. En ik, ik heb uit het bericht begrepen dat het allemaal verpleegkundigen zijn, dus ja, ik kan niks leukers bedenken dan deze. Deze speciaal voor jullie. En uh, goed wakker blijven. Blijven lachen. Keep smiling. Ah. Tell her try your best just to make it quick.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 Hoe heet dat tegenwoordig? <laughs> Oké, speciaal voor jullie verkennen we gasthuis. En uh, eh, was Night Nurse. Even een moment van verlossing. En hard meezingen mag, hè? A rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have redemption songs, redemption songs, redemption songs. from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had redemption songs. All I ever had redemption songs. These songs of freedom songs of freedom. Redemption Song Bob Marley en The Wailers. En dat van het album The Legend. Bijzonder mooie versie. Dolly, Dolly, Tempierik Mama, ZFM. Wel te rusten. ub en Chrissy Hines, I Got You Babe. Dat is een cover van Sonny en Cher. Maar ja, dat hoef jullie allemaal niet te vertellen natuurlijk. Dit is geen cover. I ah! am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most turning storming, sound of soul. I am W-O-O-O. met Double Barrel. Een heel, heel oud nummer, maar blijf lekker. Legalize it, Pieter Tosh. Legalize it. Don't criticize dawn. Dreadlock Holiday 10cc. je hoort het allemaal bij ZFM. Ik hoop heel stiekem dat de paal zit er op het strand eh, ook luistert naar ZFM... want deze klanken die maak je wel warm. Het is niet zo koud, maar goed, het schijnt een beetje te waaien buiten. Dus eh, deze plaat gaat die kant op. Ik lijkt wel een eh, etenpiraat, <laughs> maar dat ben ik niet. <laughs> Oké, ik ga de drie achter elkaar draaien. Summer Love Johanny, Tomorrow People en Reggae Night. Geniet er lekker van. Jimmy Cliff met eh, Reggae Night. Nou, ik heb hem in het begin al gedraaid, maar ik draai hem nog een keer, want het is een verzoek. En hij is opgedragen aan Mark en hij komt van Dolly Pierik. Dolly, voor je gaat slapen, hier is je nog een keer. En dankjewel hè. Bob Marley, de master himself. En ik heb er een boel van geleerd, moet ik heel eerlijk zeggen. En, eh, ja. Het gaat... Hé, eh, hey, daar gaat eventjes niet helemaal goed. Dat heb, ik, dat heb ik dus niet geleerd van Bob Marley. Hij is er altijd, step by step. Black Slate met Amigo en je luistert naar de Nacht van de Reggae live. Voor ons antwoord. Black Slate met eh, Amigo. En we gaan richting de klok van, ja, van twee uur alweer. En ja, dat is, jongens, jongens, we gaan er dus snel de tweede uur alweer. Deze laten we even draaien tot aan het journaal. Een nationaal live concert van Bob Marley. Kuivikerweg. Het is eh, helaas, het is jammer. Maar dat in de later in de nachtafzending eh, draai ik nog een keertje helemaal. Dit was Anouk, en ja, Anouk Homer, hè? geloof ik. Ja, nee, <laughs> Anouk Homer. But Shy Guy. We gaan er even uit voor het journaal. nationaal zijn wij weer terug. Ik hoop dat het er nu toe bevalt en eh, dat je straks ook leuk vindt.